Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Burgers worden steeds vaker het slachtoffer van gewapende conflicten. Dat concludeert Artsen zonder Grenzen in de jaarlijkse lijst met grootste humanitaire crisis. De bevolking in crisisgebieden wordt vaak met opzet afgesneden van humanitaire hulp. Dat was volgens de organisatie duidelijk te zien in Pakistan, Sudan en Sri Lanka. In Afghanistan, Jemen en Somalië werden ook hulpverleners gericht aangevallen, meldt Artsen zonder Grenzen. De organisatie begon in 1998 met een top 10 nadat een grote hongersnood in Sudan niet was opgemerkt door de media. Een Nederlandse actievoerder van Greenpeace zit sinds vrijdag in de cel in Kopenhagen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een actie tijdens de klimaattop. Twee Greenpeace-leden drongen vorige week in gala-kostuum naar binnen in een kasteel van koningin Margarethe waar alle staatshoofden en regeringsleiders dineerden. De Nederlander blijft zeker tot 7 januari vastzitten. Greenpeace vindt dat een zware straf voor zo'n ludieke actie. De NS geeft ook vanmorgen een negatief reisadvies. De treinen die morgen zullen rijden stoppen op elk station en rijden op zijn best in een half uursdienst. De NS waarschuwt voor veel vertraging en extra overstaptijd. Volgens de NS zijn de problemen mede het gevolg van het feit dat Nederland het drugsbereden spoorwegnet van Europa heeft. Een bevroren wissel treft in Nederland veel meer treinen dan bijvoorbeeld in Scandinavië. In Galmaarden in België zijn een man en zijn twee kinderen omgekomen bij een brand in hun huis. De lichamen van de man van 49 en de kinderen van 4 en 2,5 werden door de brandweer gevonden. De moeder kwam later thuis en is in shocktoestand in het ziekenhuis opgenomen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Dan het weer, bewolkt en vanuit het zuiden lichte sneeuw. Minima vannacht tussen min 1 graden in Limburg en min 4 in het midden en noorden van het land.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 And even take up all the red before coming down the chute again. Man, I sure remember last time, babe. They were still hugging about me then. So if you don't want me now, make up your mind. Say we win. And if you don't want me now, give it a Cause I ain't coming down this way too much more. Yeah. Ills and trails and M spills, but I think it's just a little too late. So I'm come down into this world that oh, we're gonna so love and hate. We're gonna sit up in your bed, mama, and just a grim right in your face. Well, then I'm gonna eat up all your chocolates. Really, I say I hope I'm not too late. Mm-hmm. Well, is any questions? Make up your mind. Cause you will leave a the questions in your mind, give or take. belly by the window. Ja, zijn we er dan? Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom. Niet bij Golden CFM, want dat is volgende week weer. Wij eh, hebben vanavond eh, de uh, Blues, eh, je van Blues. En normaal gesproken presenteer ik dat samen met, met onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmans. Alleen ik heb geen idee waar die is gebleven. En nu zit ik dus met een behoorlijk probleem. Want zowel hij als ik nemen muziek mee. En ik heb maar voor nog geen 40 minuten muziek. Dus we zien wel hoe ver we gaan komen. We gaan een beetje erbij babbelen. Moet wel haast. Het kan niet anders. We begonnen vanavond met uh, Anna Popovic. Een, uh, een Joegoslavische bluesgitariste. Die in 1976 in Belgrado is eh, geboren. En behoorlijk aan de weg timmert. Zo heeft zij bijvoorbeeld afgelopen jaar twee albums het eh, levenslicht laten zien. het eh, eerste dat was ehm, Blind for Love. En de tweede, dat is Belly Bottom Window. En dat is vernoemd naar een nummer van um, Jimi Hendrix. En daar draaiden wij het, eh, zojuist het eh, titelnummer van, Belly Bottom Window. U kunt haar binnenkort in Nederland gaan zien. Ze treedt komende zondag op in Ottersum. En dan gaat zij, 31 januari is ze ook in Nederland in Bunnik bij het Jazz and Blues Festival. Gaat het zien, want het is echt een sensatie. We gaan naar de volgende. Eh, Blues Harp Shuffle. En dat is eh, een, eh, een, nummer van... Uh, moet ik even goed nadenken. We hadden dat natuurlijk ergens ook staan uiteraard. Hè. Dat gaat niet zoals ik het wil. Daar. Ja. De derde graag. Ja meneer. Nee, we moeten eventjes die... Uh, moeten hem even stopzetten juist. Gaat hij? Oké, okay. Ken's Heat, Sandy's Blues. Een oude groep uit eh, de 60 jaren die ook eh, opgetreden heeft eh, op het grote Woodstock En waarvan nummers ehm, op het album staan en ook op de film. Ken's Heat, Sandy's Blues. Yeah, you know it's true. me for no fool. When things go wrong, yeah, baby, yeah, child. Sometimes I'll cry for child, I'll cry for you. Don't you know I love you, babe? I'm gonna cry for you. You've got a good woman. I want you to take her everywhere you go. know it's heard, that makes me sing. It's his song. I told him when you need somebody to call your own, I'll be your leaning post when you come home. Just remember, darling, when you get yourself together. Yeah, child, don't you know I'm gonna cry for you? Don't you know, child, I'm gonna cry. Kent Heat, blanke blues en boogie boogie groep uit eind jaren 60, begin jaren 70. En eh, die, eh, die speelde Sandy's Blues. We gaan door met een, eh, een, een, figuur uit de blueswereld die al heel lang aan de weg timmert. Big Walter Shaky. Hij, we hebben voor, voor, u een opname gevonden uit 1965 van het American Blues Folk Festival. En het nummer heet Horton Blues Harp Shovel. Daar komt hij. Are you ready? Yes. 言わない met zijn Blues Harp Shuffle uit 1965. Ehm, van Amerika naar Engeland is in de muziek maar een kleine stap. En dat gaan we nu ook doen. Wij gaan eh, voor u draaien van Eric Clapton eh, van zijn album Blues uit 1999. Het schitterende Alberta, Alberta. Laat me horen dan. where you've been so long. Alberta, Alberta, where you've been so long. Ain't had no loving since Where'd you stay last night? Alberta, Alberta. Where'd you stay last night? Come home this morning. Clothes don't fit you. bluesmuziek toch dan? Unplugged. Sorry, ja. Eric Clapton, ja, is echt, echt helemaal goed. Ehm, we gaan naar 1985. Eh, Toen heeft eh, de groep Fleetwood Mac een nummer opgenomen. En dat heet Red Hot Mama. Fleetwood Mac, Britse, oorspronkelijke Britse band, eh, opgericht door Peter Green. En daar speelden onder andere in eh, Mick Fleetwood, eh, Fleetwood en eh, John McVie. En dat zijn weer jongens die kwamen uit John Mayles Bluesbreakers. Ja, en zo gaat dat helemaal door, dat verhaaltje. ook Mick Taylor, die later bij de Rolling Stones zou gaan spelen. En Eric Clapton hebben daar ook allemaal in gespeeld in die Bluesbreakers. Dus dus een, een groep die echt een behoorlijk verloop van gitaristen had. Volgende nummer dat we voor u gaan eh, spelen, dat is eh, van Joe Bonamessa. En Joe Bonamessa is een eh, hele jonge Amerikaanse blues- en rockgitarist en zanger. Hij is in 77 geboren, 32 jaar derhalve. En hij uh, groeide op in een muzikaal gezin. want zijn vader die was gitaardealer. Ja, dan heb je al gauw natuurlijk de beste gitaren onder andere. en dat heeft hij ook laten merken. Want hij heeft onder andere opgetreden met Stevie Ray Vaughan. Ik heb voor u uitgezocht eh, uit 19, eh, nee, 2006 het nummer S the Crow Flies. As the Crow Flies. Joe Bonamessa, ook Joe Bonamessa, treedt regelmatig in Nederland op. Elk jaar wel eh, op een aantal podia met festivals, maar ook in clubs. En als u de kans krijgt, zou ik het zeker niet laten. Ga hem zien, want het is sensationeel. De volgende groep, Paul Butterfield Blues Band, Amerikaanse groep uit Chicago. Timmert al vanaf 65 aan de weg. En voor u hebben wij meegenomen North South, tenminste van het album North South 2006, Baby Blue. baby blue. He doesn't love you. He's just trying to break your heart. Baby blue. He doesn't need you. He wants to rip your dreams apart. must forget him. Mm-hmm. Cause his love don't mean a thing. train. Field Blues Band uit Chicago, Illinois. Lekkere muziek. We gaan door met eh, iemand, dat is eigenlijk in mijn ogen een van de grootste Amerikaanse blueszangers en gitaristen geweest. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij is in eh, augustus 1990 eh, bij een ongeluk omgekomen. En dan heb ik het over Stevie Ray Vaughan, geboren in Texas 3 oktober 1954 ja, de man heeft eh, geweldig veel gedaan voor de muziek. Maar eh, eh, hij raakt op een gegeven moment verslaafd aan drank en drugs. En in 1986 stortte hij als gevolg daarvan in tijdens een toernooi. Later dat jaar werd, er, werd hij opgenomen in een ontwenningskliniek. waar hij van zijn beide verslavingen wist af te komen. Ehm, het album dat hij het laatste maakte was vlak voor zijn dood. Eh, dat eh, was eh, Austin City Limits. hij heeft twee optredens voor dit programma gedaan. En later werd dat op video uitgebracht onder Live from Austin, Texas. In 1999, in 1990 nam hij nog een cd op met zijn broer Jimmy. Ehm, het was een van zijn laatste hoogtepunten, want hij stierf in de vroege ochtend van 27 augustus tijdens een tragisch helikopterongeluk. Want hij had die avond opgetreden op het Alpine Valley Festival samen met eh, mensen als Robert Cray, Buddy Guy en Eric Clapton. Hij werd maar 35 jaar oud. dat is natuurlijk niet al te oud en hij had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Het is niet anders. We gaan voor u draaien um, The Sky is Crying en dat is van een verzamelaar uit 1997. Stevie Ray Vaughan. here, we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking with the young man that plays the guitar, the new blood, Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Corey? All right, Corey. Stevie. The first time I ever heard this song, and the last time I'll ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going to do our best on this. Third round. En samen met Buddy Guy het hij op in eh, het Chicago Blues Festival. Het nummer heette eh, The Sky is Crying. En The Sky crying nog steeds, want Buddy Holly, of uh, Steve Ray is helaas niet meer onder ons. Volgende groep, eh, het is eigenlijk heel raar ontstaan. Dat zijn de Peddlers, een, eh, Amerikaanse, een Engelse groep, drie man. En die ontmoeten elkaar in een muziekwinkel, dus muziekinstrumenten. Ze wilden iets nieuws hebben en ze gingen daar een beetje jammen. En daar is de Peddlers uitgeboren. En eh, een van mijn favoriete instrumenten, misschien wel het meest favoriete instrument van mij, dat wordt bespeeld door een van de heren. En dat is het Hammond B3-orgel. Heerlijk geluidje. We gaan voor u spelen en het is helaas, eh, ik zal proberen in de tussentijd nog wat muziek te pakken te krijgen. Maar anders is dit helaas het laatste nummer en dan gaan we over twee weken gewoon weer verder en nemen we elke keer genoeg muziek mee. Toch Daan? Dat vind ik nou ook. Ja toch? echt waar. Kijk, ik vind het niet erg om alleen te presenteren, maar eh, er moet genoeg muziek zijn. Goed, luistert u naar Empty Club Blues en als we daarna doorgaan, dan merkt u het vanzelf wel. Graag tot de volgende keer anders. Tot ziens. club's now empty and the blues set in. They've drunk all the whiskey and used all the gin. The lights have now faded, the atmosphere's fused. It's here Waiters pack their aprons. The orders have stopped. The hissing of champagne and the corks when they popped. There's no more laughter, no jewels, kings or Sue's. The dance floor is silent. blue hangs on the ceiling, the menus on the wall. Father Time has made an entrance. He's just no good at all. The candles flickering dim. They're nearly almost through. It's got that old lonesome feeling, you know. thank you voor u gevonden. Dit was in ieder geval BB eh, King van zijn DVD eh, The Road to Memphis. En wat we ook hebben gevonden, dat gaan we nu voor u spelen, is een, eh, een combinatie van Eric Clapton en Mark Knopfler. Het nummer heet Seamount Blues en we hebben het wel eens een keer voor u gedraaid, maar het komt hier nog een keer. Graag tot de volgende keer. sorry, baby. I can't afford to stay. Your good, kind treatment will worry me someday. I love you, baby. But I got to say goodbye. And when I got to move. fly. Taking every morning. What's it all about? I get the same old blues every time. miss you already, babe. More than words can say. You've been gone 24 hours. Feels more like a million days. I love you, baby. No, I wouldn't tell you no lie. If you don't believe I love you. you go. 4.5